Vijf uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Jeffrey Epstein ondertekende twee dagen voor zijn dood zijn testament. Dat blijkt uit rechtbankdocumenten. De New York Post zette het document met het overlijdenscertificaat online. Wie het vermogen van Epstein erft is niet duidelijk. In totaal zou het gaan om ruim 520 miljoen euro. Dat is ondergebracht in een trust van waaruit de erfenis wordt verdeeld. Mogelijk wordt het daardoor voor slachtoffers van Epstein moeilijker... om een deel van het geld te claimen. Epstein pleegde 2,5 week geleden zelfmoord in de gevangenis in New York. Daar zat hij in voorarrest omdat hij werd verdacht van grootschalig misbruik van minderjarige meisjes. De rechter heeft een streep gezet door 38 vergunningen in Limburg... in verband met de nieuwe stikstofregels. Het gaat vooral om vergunningen die al waren toegekend aan veehouderijen. De provincie Limburg moet nu alle plannen van de veehouders opnieuw in kaart brengen... en kijken of de vergunningen ook volgens de nieuwe stikstofregels kunnen worden verleend. De twee Nederlanders die in Hongarije zijn opgepakt op verdenking van drugshandel... hebben nog geen verklaringen afgelegd. Dat zei de advocaat van Roef B. in het televisieprogramma Jinek. Ze zei daar ook dat ze de twee mannen naar Nederland probeert te halen... zodat ze in een cel hier hun proces kunnen afwachten. Atleet Roef B. werd vorige week samen met zijn jeugdvriend Gertjan N. gearresteerd op het Hongaarse popfestival Siget. Ze bleken grote hoeveelheden drugs bij zich te hebben. Volgens de Hongaarse aanklager kunnen de twee daar levenslang voor krijgen... maar de advocaat van Roef B. noemde die uitspraak voorbarig. Bijna een kwart van de Nederlanders van 25 jaar en ouder zegt slaapproblemen te hebben. Dat blijkt uit de gezondheidsenquête uit 2018 van het CBS. Twee jaar geleden was dat nog 1 op de 5. Vooral arbeidsongeschikte kampen met slapeloosheid. Van hen zegt ruim 80 dat het dagelijks functioneren wordt aangetast door de slaapproblemen. Het weer aan de kust kan nog een bui vallen en de temperatuur is gedaald naar een graad of 12.